uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met een steunpakket van 61 miljard dollar voor Oekraïne. De wet werd zoals verwacht met een ruime meerderheid aangenomen door de senatoren. President Biden zal de wet later vandaag ondertekenen. Hij zei nog deze week de eerste Amerikaanse militaire steun naar Oekraïne te willen sturen. Het geld voor Oekraïne, waar maandenlang over werd gesteggeld... maakt deel uit van een breder steunpakket van ruim 95 miljard dollar... Het andere geld is voor Israël en Taiwan. Vier boerenorganisaties hebben een eigen voorstel gepresenteerd om het mestprobleem op te lossen. In het voorstel stellen onder meer LTO en de Nederlandse Zuivelorganisatie voor... dat het voor melkveehouders mogelijk moet worden om hun veestapel vrijwillig in te krimpen... in ruil voor een jaarlijkse vergoeding. En ook pleiten ze voor een verlaging van het eiwitgehalte in koeienvoer. Boeren mogen binnenkort minder mest uitrijden... omdat Nederland een uitzonderingspositie in Europa verliest. In diverse Argentijnse steden zijn honderdduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de bezuinigingen op het hoger openbaar onderwijs. Ze willen dat het gratis blijft. En de regering van de nieuwe president Milei wil juist flink bezuinigen. Universiteiten zeggen nog maar enkele maanden te kunnen functioneren omdat het geld daarna op is. Het was een van de grootste demonstraties tot nu toe tegen de bezuinigingsmaatregelen van Milei. En landen mogen voor het EK voetbal deze zomer 26 spelers meenemen in plaats van de gebruikelijke 23. Volgens Britse media is de UEFA akkoord met het voorstel. Volgende maand zou het bekend worden gemaakt. De 26 selectiespelers is een vurige wens van bondscoach Ronald Koeman.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 I don't wanna play no games, play no Egypt's Tu te prends pour qui Toi aussi, tu détestes la vie. On regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélo. La porte est claquée, Jorel est barré.